Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het aantal initiatief steunt om statiegeld uit te breiden... is toegenomen tot bijna 200, meldt Trouw. In januari hadden zich 29 gemeenten aangesloten... bij de zogeheten statiegeldalliantie. Door statiegeld op blik- en petflesjes... neemt het zwerfafval drastisch af, zeggen onderzoekers. Op 15 maart debatteert de Tweede Kamer over het heffen van statiegeld... op kleine flesjes en blikjes. De Britse wielrenner Bradley Wiggins heeft in 2012, toen hij de Tour de France won, medicijnen gebruikt om beter te presteren en niet om medische redenen. Dat zegt een Britse onderzoekscommissie. Wiggins stopte in 2016 met wielrennen. In dat jaar onthulden hackers dat hij voor de Tour in 2012 een injectie had gekregen met een verboden ontstekingsremmer. De belangrijkste filmprijzen, de Oscars, worden vannacht uitgereikt in Los Angeles. De grote prijzen, zoals die voor beste film, actrice, acteur en regie, komen later. Inmiddels is wel een aantal andere prijzen uitgereikt. Zo ging de Oscar voor beste animatiefilm naar Coco. De beste documentaire is Icarus. De beste visuele effect Oscar ging naar Blade Runner 2049. En de film met de meeste nominaties, The Shape of Water, heeft in ieder geval al de Oscar voor Art Direction binnen. In Italië zal het lastig worden om een nieuwe regeringscoalitie te vormen. Daar wijzen de exit polls op die bij de parlementsverkiezingen van gisteren zijn gehouden. Zowel het linkse als het rechtse blok heeft niet genoeg zetels voor een meerderheid in het parlement. De eurosceptische vijfsterrenbeweging heeft het onverwacht goed gedaan en wordt waarschijnlijk de grootste partij. Het weer, hier en daar nog wat regen, maar later vrijwel overal droog met opklaringen.